de bomen op het zachte mos. Lagen wij te dromen, de zon scheen erop los. Wij waren verliefd en we kusten elkaar. Wat ritselde daar, ik dacht niet dat het kon, maar daar stond hier even wezen. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Elke dag als ik vrij had, kwam jij weer bij mij. Wij liepen dan het bos in en waren weer blij. Een boom was ons huisje, het mos was ons bed. Maar oh Wat gebeurt er? Daar weet ik niks van. Om mij niets te vrezen, ik moest hier even wezen. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Maar nu alles voorbij is, loop Die haas lag op ons plekje en zei... Uh, oh, pardon. Ja, mijn naam is Haas. Ik weet van niks. is hier wat gebeurd al? Oh, daar weet ik niks van. Van mij niets te vrezen. Ik moest hier even wezen. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Ja, mijn naam is Haas is hier wat gebeurt?